Woensdag dient de Britse premier zijn ontslag in bij koningin Elisabeth. Bij Unilever in Rotterdam en Vlaardingen zijn tientallen werknemers in staking gegaan. Ze protesteren tegen het besluit om het werk van 185 medewerkers over te plaatsen naar lage lonenlanden Mexico, India en de Filipijnen. De Nederlandse medewerkers worden ontslagen. Een deel van hen is niet tevreden met de vergoeding die Unilever biedt. Straks rond 7 uur komen de twee omgekomen Nederlandse VN-militairen terug uit Mali. Het vliegtuig met de lichamen landt op de vliegbasis Eindhoven. De twee kwamen om het leven door een ongeluk met een mortier. Voor vertrek naar Nederland is in Bamako een herdenking gehouden. Het aantal aanrandingen in de nieuwjaarsnacht in Duitsland is veel groter dan gedacht. Het zijn er meer dan 1200, zegt de politie in een rapport. In Keulen waren het er 650, in Hamburg 400 en de rest in andere steden. Er zijn 2000 daders in beeld, zegt de politie, vooral Noord-Afrikanen en Afghanen. Bernie Sanders gaat morgen naar een campagnebijeenkomst van Hillary Clinton. Amerikaanse media verwachten dat Sanders daar officieel zijn steun uitspreekt voor Clinton. Zij neemt het bij de presidentsverkiezingen in november op tegen de republikeinse kandidaat Donald Trump. Eind juli kiezen de gedelegeerden de democratische presidentskandidaat op een partijconventie in Philadelphia. Clinton heeft een ruime meerderheid van de gedelegeerden achter zich en is zeker van de kandidatuur. Het weer nog vanavond op veel plaatsen droog. Alleen aan de kust nog kans op een bui. Morgen wat zon, stapelwolken en kans op buien, mogelijk met onweer. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vielen op de A2 Amsterdam richting Utrecht bij Knoop het Holendrecht 2 kilometer. Op de A2 Utrecht en Bos 11 kilometer langzaam rijden tussen Culemborg en Zaltbommel. Er is zand gewaaid op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Nieuw-Vennep en Knoop het Hoek staat 5 kilometer file. Op de A4 richting Amsterdam verder tussen Schiphol en Knopend De Nieuwe Meer 6 kilometer file. Richting Den Haag tussen Knoop Hoek en Nieuw-Vennep 4 kilometer file. Op de A5 hoofddorp richting Amsterdam tussen Westpoort en de aansluiting met de A10 3 kilometer. A7 Zaandam-Hoorn door een ongeluk met acht auto's 7 kilometer stilstaan tussen Zaandam en Purmerend. Uh, aansluitend op de A8 Amsterdam-Zaandam 3 kilometer bij Knopend Zaandam. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar 16 kilometer tussen Badhoevedorp en Knopend Beverwijk. En op de A10 Watergaasmeer richting Koenplein tussen Knopend Watergaasmeer en Tuindorp-Oostzaan 10 kilometer.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 Cause you lost me there. When you get Onlangs was ik de gast in het programma van Wim Kerkhoff bij Radio Rijnmond. Hij wilde aandacht aan Canadees materiaal besteden. Dat hij dan mij benadert vind ik fijn en ik wil mijn luisteraars ook deelgenoot maken van de countrymuziek uit dat land. Ik begin met een drietal artiesten die op dit moment mateloos populair zijn in Canada. Bobby Wills kwam als eerste langs met You Lost Me There. Klasbak Johnny Reed is wereldberoemd in Canada. Ik heb het genoegen gehad om met hem te mogen werken. The Picture of You is afkomstig van zijn meest recente album. Tot slot van dit openingsblok zingt Gord Benford The Country I Grew Up On. Ook met hem heb ik mogen werken en hij wordt wel de Canadese George Strait genoemd. Veel luistergenoegen. Love is like a penny in a wishing well. It's a hand to hold and a story to tell. And every time I think about love, I see a picture of you looking back at me. Well, I'd pick you up in my old man's car.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 Next thing I knew, she was dancing close to me. Talk about a memory. The country I grew up on, somewhere off the beaten path. It's a shotgun and a bird dog, and that old truck I got from dad. We'd run them back roads all night long, kicking up that dust till dawn record singing me back home. That's the country I grew up on. We'd drive up on a hill, past Granddad's tobacco field, look down on the small town lights. And when the sunlight hit that Chevy City, we were all grown up at 17 living out those songs about love and life. Time sure does fly. The country I grew up on, somewhere off the beaten path. It's a shotgun and a bird dog and that old truck I got from Dad.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 In eerste instantie natuurlijk aan de kauwgomballen pop van Girls Just Want To Have Fun maar vervolgens ook aan de prachtsongs als Time After Time en True Colors. Van Girls Just Want To Have Fun naar country tranentrekkers lijkt een enorme stap, maar dat valt in de praktijk mee. Luister maar naar een song als Funnel of Love. meeste nummers hebben melodieën die zo ongelooflijk herkenbaar zijn dat je de nummers bijna meteen zou meezingen. Alles aan het album Come Cry With Me ademt klassieke country. Zelfs de thema's van de nummers. Een goed voorbeeld is I'm Not Crying Over You. De vertolker is de uit Ontario afkomstige Daniel Romano. Zijn muziek is inmiddels danig veranderd. Real Country When she left me She thought that I was hurting. She heard that I'd been crying to her friends. But the truth is, I just got a new job acting. So any tear that rolls my cheek is just pretend. I got a role in some romantic movie a broken hearted man unlike myself. Well, it's hard for me to relate, so I practice night and day. And that's why I've been crying oh so well. so, but you're wrong. No, that feeling's dead and gone. This crying is just a role I'm working on. Well, she said she saw me weeping in a bar room. She said she saw me sobbing all alone. But if she knew the truth about my crying, she'd pack her things and come back to our home. Because I got a role in some romantic movie. A broken hearted man, unlike myself. Now she'll see me on the screen and take back everything. She'll come back to the man that treats her well. I'm not crying over you. I'm not crying over you. You might think so, but you're wrong. No, that feeling's dead and gone. This crying, it's just a role I'm wearing. working on. Yes, this crying is just a role I'm working on. Nicolette Larsen overleed op 16 december 1997 aan de gevolgen van een hersenziekte. De zangeres werd op 17 juli 1952 geboren in Montana. Ze groeide op in Kansas City.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 Zij die South Mountain volgen weten dat Kirk Banar deel uitmaakt van deze formatie en dat hij voor een deel de solozang voor zijn rekening neemt. Vorig jaar kwamen we met een eigen album en een van de mooiste songs op dat album is Ever Since She Walked Away. Fresh New Country It had been so long ago How it ended no one knows She had been his dream come true. He never found nobody new. If someone mentioned her name, you saw what's trembling in his hands. For a lifetime, he would play ever since she walked away. Ever since she walked away, he held on to yesterday, holding on to memories that would never set him free. broken heart would never mend. For her return, Lord, how we pray. Ever since she walked away. had her picture by his side, old and faded from the years, stained with whiskey and his tears. When they laid him in the ground, a peace of mind he finally found, a broken soul who lost his way. Ever since she walked away, ever since she walked away, he held on to yesterday, holding on to memories that would never set him free loved her right until the end. His broken heart would never mend. For her return, Lord, how he prayed. Ever since she walked away, for her return. never said she walked away. Een instituut in Canada en een inspiratiebron voor velen. Zo kan Gordon Lightfoot wel omschreven worden. Hij heeft heel veel gecomponeerd en een van die songs is Alberta Bound. Het is een klassieker geworden. de original van deze week. Oh, the prairie lights are burning bright. Chinook wind is moving in. Tomorrow night I'll be Alberta bound. Though I've done the best I could, my old luck ain't been so good. And tomorrow night I'll be Alberta bound. the Rocky Mountain sunset. It's a pleasure just to be Alberta bound. I long to see my next of kin to know what kind of shape they're in. tomorrow night I'll be Alberta bound. Alberta bound, Alberta bound. It's good to be Alberta bound. Alberta bound, Alberta bound. It's good to be velvet bound Alberta bound, Alberta bound. It's good to be Alberta bound. Oh, the skyline of Toronto is something you'll get onto, but they say you got to live there for a while. And if you got the money, you can get yourself a honey with a written guarantee to make you smile. But it's snowing the city and the streets are brown and gritty And I know there's pretty girls all over town But they never seem to find me And the one I left behind me Is the reason that I'll be Alberta bound Alberta bound, Alberta bound It's good to be Alberta bound Alberta bound good to be It's good to be Alberta De uit Toronto afkomstige zangeres Lindy Ortiga verblijft veelvuldig in Nashville. Ze heeft een heel herkenbaar stemgeluid. Luister maar naar Faded Gloryville, de titelsong van haar laatste album. chased our dreams into the Je Country Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Hoewel er veel talent schuilt in Canada, hebben we dat ook in eigen land. Zij het dat dat voor de meeste liefhebbers onontdekt blijft. Hidden Agenda is ook zo'n formatie. Vandaag mogelijk een eerste kennismaking voor velen van jullie. Tulsa Shining Remaster en Sweet Joanna's Kiss komen aan bod van deze groep. Met ertussendoor Douwe Bob en Black Jolene. said that time moves. that down. All right. She's raising cattle, she's raising bars. She ain't got time for the evening stars. She gets up at five every morning. She's got a bucket in her hand, spilling poison on the neighbor's land always brings a smile to that pretty face. She's gonna put you six feet under. you down in the village into the church. Calls a priest and from her purse hands him the money, walks away redeemed. They close their doors, they close their blinds as she makes her way to Clementine's. We're the only place that serves her here. sweet. was het blokje country uit eigen land. Jason McCoy kennen we vooral van zijn solo albums, maar hij maakt ook deel uit van de Roadhammers. Get on down the road. Well, I kind of took my uncle's Cadillac. My mama's was made, my bags were packed, and that GPS was set for Tennessee. And no books to keep, no business suit, no these boots, won't nobody hear me missing me. Well, I can't keep a hanging round this continental breakfast town. I've done all the damage I can. tour werd opgenomen in Nashville, waar Cindy Lauper niet alleen werd bijgestaan door een aantal gelouterde countrymuzikanten, maar ook door collega's van naam en faam, onder wie Willie Nelson, Jewel, Alison Krauss en Emmylou Harris. The End of the World is origineel van Skeeter Davis, maar Cindy weet de song een mooie kleur mee te geven. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. One, two. Het eerste uur wordt afgesloten door de Western Swing Authority en dat doen ze met Oklahoma Stomp.